Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Er is gefraud dnv Minister Schouten schrijft dat er door boeren gesjoemeld wordt met het aantal koeien dat ze hebben. Ze wordt vaker dan voorheen gemeld dat een koe een meerling heeft gekregen. Daardoor kan een boer meer koeien houden dan wettelijk is toegestaan. Schouten zegt dat de fraudeurs boetes kunnen verwachten. Uit eerder onderzoek was al bekend dat boeren op grote schaal sjoemelen met de regels voor de hoeveelheid mest die ze mogen uitrijden. Een grote groep bedrijven denkt dat het lastig wordt om binnen vier jaar te stoppen met het gas uit Groningen. Dat zeggen ze in een reactie op een brief van minister Wiebes. Die wil dat grote bedrijven over hooguit vier jaar alleen nog duurzame energie gebruiken of zijn overgestapt op een ander soort gas. De bedrijven voelen zich overvallen, ze willen wel iets doen, maar denken dat er op korte termijn meer winst te behalen valt bij de contracten met het buitenland. In Londen zijn vanwege een gaslek bijna 1500 mensen geëvacueerd uit een hotel en een nachtclub. In de buurt van Craven Street, de buurt van Trafalgar Square, heeft de Londense brandweer hoge concentraties gas in de lucht gemeten. zijn geen meldingen van gewonden. Netflix blijft groeien. In het vierde kwartaal van vorig jaar steeg het aantal abonnees van de videodienst wereldwijd met ruim 8,3 miljoen tot meer dan 117 miljoen. Verder steeg de omzet naar bijna 3,3 miljard dollar. Netflix wil dit jaar zo'n 8 miljard dollar uitgeven aan de eigen productie van series en films, waaronder de eerste Vlaams-Nederlandse productie Undercover. De Belgische tennister Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het Australian Open. Ze won in twee sets van de als vierde geplaatste Jelina Svitolina. Mertens, die haar debuut maakt in Melbourne, moet het in de halve finale opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Wozniacki en Suarez. Het weer bewolkt, vooral vanmiddag en vanavond af en toe lichte regen. Het wordt zo'n 7 tot 10 graden. staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen kan het 14 graden worden. In de middag gaat het regenen en flink waaien. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Door een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Everdingen, 6 kilometer. Kost je ongeveer 20 minuten. De rechte rijstrook is dicht. Na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht, 9 kilometer. Drie afgesloten rijstroken, kost je ruim 20 minuten extra. Door een kapotte vrachtwagen op de A10, de ring van Amsterdam. Dus knooppunt Watergraafsmeer en Oud-Zuid, 6 kilometer. De rechter Rijstok is dicht, vertraging ruim 10 minuten. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Hilversum 8 kilometer, vertraging daar ruim 20 minuten.